boot, ik heb een hele mooie nieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot. En ik ga varen op het kanaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. Ik heb een boot. Thank you.